uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. In de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn anderhalf miljoen kinderen afhankelijk van noodhulp. 300.000 meer dan twee jaar geleden. Dat staat in een rapport van UNICEF. De VN-kinderrechtenorganisatie zegt dat de situatie in het land enorm verslechterd is... door de burgeroorlog die in 2013 uitbrak. Er komt veel te weinig hulp het land binnen, onder meer doordat hulpverleners in de Centraal-Afrikaanse Republiek steeds vaker zelf worden aangevallen. De Europese Unie zet geen Nederlandse media meer op een lijst van nepnieuwsbronnen. Dat zeggen medewerkers van die lijst tegen de NOS. Op de nepnieuwswebsite van de EU stonden begin dit jaar nog vijf Nederlandse artikelen. Maar die bleken helemaal geen nepnieuws te bevatten. De website gaf dat pas toe nadat met een rechtszaak was gedreigd. EU-ambtenaren hebben in april in een gesprek met minister Ollongren beloofd... dat ze zich voortaan vooral richten op nepnieuws uit Rusland en omliggende landen. Vandaag begint het tweede hoge beroep in de minder Marokkanenzaak tegen Geert Wilders. Dit voorjaar wraakten zijn advocaten met succes het gerechtshof in het eerste hoge beroep. De verdediging vraagt vandaag onder meer te onderzoeken of toenmalig minister Opstelten van Justitie zich persoonlijk heeft bemoeid met de beslissing om Wilders te vervolgen. Wilders advocaten willen Opstelten ook als getuige horen. Werknemers van de Koninklijke Marechaussee met de rang wachtmeester krijgen een premie als ze langer in dienst blijven. Ze ontvangen 1250 euro per half jaar dat ze blijven. Er vertrekken zoveel wachtmeesters dat er problemen dreigen te ontstaan. Dat staat in het online magazine van de marechaussee. Binnenkort komen er meer maatregelen om marechaussees voor het korps te behouden. Zo komt er een ruimere onkostenvergoeding. Het weer nog vanochtend vroeg eh, droog bij een graad of 9. Geleidelijk overal af en toe zon. Later in het westen kans op een bui. En het wordt een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Het ongeluk op de A9 Alkmaar-Amstelveen is afgehandeld. Tussen Heemskerk en knooppunt Rottepolderplein nog 20 minuten vertraging. De weg is namelijk vrij. En ook 20 minuten vertraging daardoor op de A22 Beverwijk-Velsen.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 Vandaag weer de zoveelste aflevering van een van de langst lopende onderdelen van ZFM Zandvoort. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Wij begonnen, ik begon met Mulder en Mulder zoals altijd. Het legendarische trio dat niet meer is. Maar we kunnen gelukkig nog heel veel cd's beluisteren. Vandaag, wat staat op het programma? Heel veel vocalen. Dames en heren die zingen. En eh, daardoorheen verweven een blok met allemaal stukken van eh, Duke Ellington. Ja, en daar gaan we mee beginnen. Net Cole die zingt een prachtig stuk van Ellington, Mood Indigo. You my shoes while I sit and sigh. Go long blue. Always get that mood indigo since my baby said goodbye. In the evening, when lights are low, I'm so lonesome I could cry. Cause there's nobody who cares about me. I'm just a soul who's bluer than blue can be. When I get that mood indigo, I could lay me down and die. You ain't been blue. No go stealing down to my shoes while I sit inside. Go better. Love is gone, so what can matter? No sweet love a man comes to call. When sunny gets blue, he breathes a sigh of sadness like the wind that's dead gets the leaves to swaying like some violin playing weird and a haunting a melodies. People used to love to see him laugh, see him smile. That's how he got his name. that sad affair. He's lost his smile, changed his style. Somehow he's not the same. Memories will fade, and pretty dreams will rise up. Where days the dream fell through. Hurry, new lover, hurry here to kiss away each lonely tear. And hold him near when sunny gets blue. That's how he got his name. Since that sad affair, he's lost his smile, changed his style. Somehow he's not the same but memories will fade and pretty dreams will rise up where his other dream fell through. Hurry, new lover, hurry here to kiss, kiss, kiss away each lonely tear and hold you miskenbaar Miss Sarah Vaughan. En uh, ik ga nog een stukje van haar laten horen. Een eh, stuk dat in vele varianten ook in de popwereld is verschenen. Maar door haar wordt gezongen in een prachtige jazzy uitvoering. The More I See You. the more I see you. The more I want you. Somehow this feels. just grow Zijn we wakker of niet? Dat was eh, het orkest van Stan Kenton... met een eh, klassieker van Ellington. Don't get around much anymore. We gaan nu naar de Bossa Nova. En dan laat ik graag horen een prachtig stukje... gespeeld en gezongen door Louis Henrique. Louis Henrique. Eh, opname uit 67 met een prachtige... Eh, volgens mij doet hij niet zelf, maar iemand anders die dan de tussenstukjes bromt. We gaan luisteren naar Maskenada. noite eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu. É samba de preto velho, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu punte punte chikunde bunda sumbada sumbada bodu bayo dunde ya la da ya ya ya mi nya nya nya mo nya nya nya nya para plak chupak para plak chupak บาโอบาโอบาโอบามา Billy Strayhorn en een, met een compositie van Ellington Passion Flower. Dan gaan we nu naar het orkest van Nelson Riddle. En dat is al op zich al heel wat. Maar als daarbij natuurlijk ook gezongen wordt... door de grootmeester zelf, Mr. Sinatra... en het is, betreft ook nog eens het nummer Nice and Easy... dan eh, is alles meer dan perfect. Let's take it nice and easy. It's gonna be so easy for us to fall in love. Hey, baby, what's your hurry? Relax and don't you worry. We're gonna fall. But let's make all the stops along the way. The problem now, of course, is to simply hold your horses. To rush would be a crime. along the way. The problem now, of course, is to simply hold your horses. To rush would be a crime. Cause nicety Nice and easy does Nice and easy Nice and easy every time. Mr. Sinatra himself. We gaan weer een stuk van Ellington laten horen. Op dit moment klinken er in, nog in vele gebedshuizen in Nederland ongetwijfeld prachtige orgelklanken. Maar die zijn toch allemaal weer anders dan de klanken van het orgel van Jimmy McGriffin. In een eh, prachtige Ellington compositie in een, in een mellow tone. En toch waren ze maar met z'n zevenen. Een prachtige, beroemde compositie van Ellington. In een melatoon. Met een groep waarin de Hammond-organist Jimmy McCriff... zich naar hartelust kon uitleven. We gaan naar de intimiteit van een kwartet, een begeleidingskwartet uit Denemarken. En die begeleiden, dat, eh, de heren van dat orkest begeleiden... Lisette Flanov. En zij speelt en zingt een stuk van eh, de gebroeders Gershwin, Our Love is Here to Stay. passing. stay, not for a year, but ever and a day. The radio and the telephone and the movies that we know may just be passing fancies. And Lisette Flanoff met een uh, Deens begeleidingskwartet. We gaan verder met uh, Ellington. Dat was een beetje het thema, zeker van het eerste uur. En nu ga ik eh, opzetten een cd met louter Nederlandse coryfeeën. Bernard Berghout, klarinet, Frits Landersberg op de vibrafoon... Jeroen Koning op de gitaar. Frans Bouwmeester op de bas. Bob Dekker op het slagwerk. En dan heb ik het over de compositie Caravan. langzaam verdwijnt de karavaan. Deze prachtige compositie van Duke Ellington. ZFM Jazz zendt elke zondag live uit... tussen 10 en 12 vanaf de Tolweg 10A. Hm? Ja. En eh, iedereen is welkom om hier langs te komen. Al of niet met uh, eh, cd onder de arm of eh, een plaat. En is welkom om hier die te komen bespreken... of überhaupt over de muziek te praten. Wij zijn ook constant op zoek naar eh, mensen die het leuk vinden... om hier af en toe eens platen te draaien... of eh, hun, eh, uit hun cd-kast een verzameling mee te nemen... en dat hier te presenteren, al of niet, met een collega. Het kan allemaal. En we, je kan ook mailen naar CFM. Kijk op de website en alle gegevens staan daar. Zo heb ik al meerdere keren uitgenodigd. Een eh, vaste fan op een adres in de Koninginnenbuurt. En daar kreeg ik de volgende mail van... zeg, ik heb helemaal geen zin om zo ver daar naartoe te komen. Kun je niet gewoon wat draaien? En je weet wel, iets van Nana Simone, dat is altijd goed. Nou, ik heb een, eh, een compositie wederom van eh, Duke Ellington... Nina Simone. En die zingt samen met de Malcolm Dot Singers het stuk... It don't mean a thing if it ain't got that swing. Of je op je wenken bediend wordt. dance if it's sweet or hot. Give that rhythm everything you got. Don't mean a thing, all you gotta do is swing. Nou, is dat, uh, is dat of is het geen verwinnerij? Het eerste uur ZFM zit er alweer bijna op, luisteraars. Hierna krijgen we reclame en nieuws. En dan nog een vol uur ZFM Jazz met weer allerlei prachtige dingen.